4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de Atlantische Oceaan is nu al de tiende tropische storm van dit seizoen ontstaan. En dat is uitzonderlijk vroeg. Storm Josephine heeft negen dagen eerder de kop opgestoken dan José in 2005, die tot nu toe recordhouder was. Normaal komt de tiende storm pas in oktober tot ontwikkeling. Bij Eiburg in Amsterdam is een drenkeling uit het water gehaald. De man is gisteravond gereanimeerd en daarna met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Hulpverleners zochten al sinds het begin van de avond samen met een politieboot het water af. Ook werd er een menselijke ketting gevormd om de man te vinden. Gisterochtend werd door een zwemmer een lichaam gevonden in het water bij Eiburg. burgemeester Halsma van Amsterdam heeft per direct het strand op Eiburg tot na de orde gesloten. Voor de tweede dag op rij is de Haagse Schilderswijk toneel geweest van rellen. De politie heeft gisteravond de mobiele eenheid ingezet om de orde te herstellen. In de omgeving van de Vajantlaan gooiden jongeren met stenen, eieren en zwaar vuurwerk naar agenten. De politie heeft een aantal relschoppers gearresteerd omdat ze het noodbevel van de burgemeester negeerden. Apple heeft de game Fortnite uit de App Store gegooid vanwege een ruzie over geld. Spelmaker Epic is nu naar de rechter gestapt om de stap van Apple ongedaan te maken. Epic had eenzijdig de betaalopties voor Fortnite aangepast... waardoor het bedrijf Apple geen commissie meer hoefde te betalen... over transacties die gebruikers van Fortnite uitvoeren. De commissie kan oplopen tot 30% per keer. Apple zegt dat de voorwaarden voor alle apps in de App Store gelijk zijn... en dat Epic zich daaraan moet houden. Het weer. De buiigheid neemt af. Droog wordt het niet helemaal. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de dag neemt de buiigheid toe, mogelijk met onweer. En met 24 tot 29 graden is het minder warm, maar nog steeds volop zomers.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 Girls are girls like this, uh uh. Baby, love it, baby, love it. Girls are girls like this, I would. Baby, love it, baby, love it. Girls are girls like this, uh uh uh uh. love it, baby, love it.